uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Woningcorporaties hebben vorig jaar een recordbedrag van ruim 10 miljard euro geïnvesteerd... in onderhoud, verduurzaming en verbetering van hun woningen. Dat blijkt uit onderzoek van branchevereniging EDIS. De corporaties hebben ruim 15% meer geïnvesteerd dan twee jaar geleden. Het geld ging onder meer naar het isoleren of slopen van woningen met de slechtste energielabels. De woningcorporaties bouwden vorig jaar bijna 18.000 woningen. Meer dan het jaar daarvoor, maar ver onder de doelstelling van jaarlijks 30.000 huizen. Piet Hoekstra wordt de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Canada. De in Nederland geboren Hoekstra was dat eerder in ons land van 2018 tot 2021. Hij kwam voor die benoeming al in opspraak door omstreden uitspraken... Zo zei hij dat er in Nederland no-go-zones zouden zijn... en dat auto's en politici in brand zouden worden gestoken. Op IJsland is voor de zevende keer dit jaar een vulkaan uitgebarsten... niet ver van de hoofdstad Reykjavik. Verschillende dorpen in de buurt zijn geëvacueerd... en gasten van de bekende warmwaterbron Blue Lagoon moesten weg. Het vliegverkeer heeft voorlopig geen last van de uitbarsting van de vulkaan. Vanwege kans op sneeuw geldt voor het grootste gedeelte van het land tot in de ochtend code geel. Kan plaatselijk glad worden door winterse buien of bevriezing, behalve op de Wadden, Zeeland en Zuid-Holland. Aan het begin van de nacht was de Vlakentunnel op de A58 in Zeeland een uur lang dicht na meerdere ongevallen. Gebeurde ook door het winterse weer. En ook op andere plekken in de provincie waren er problemen door de gladheid. Gisteravond sneeuwde het vooral in het zuiden van het land. Het weer in het noorden en het midden van het land dus buien met kans op winterse neerslag. Ook later vandaag vooral in het noorden buien. In de rest van het land geregeld zon bij 3 tot 6 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land en is het vrij koud. Maar vanaf zaterdag wordt het langzaam een stuk zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A7 den oever richting Zaanstad. Voor Avenhoorn een kwartier in de file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht.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 Orkanen in de Atlantische Oceaan zijn de afgelopen jaren krachtiger geworden. Gemiddeld bijna 30 km per uur. Dat komt meestal doordat zeewater warmer wordt door klimaatverandering. Pluimveehouders zijn opgelucht dat het ministerie van Landbouw gisteravond een ophokplicht instelde voor pluimvee in het hele land. Aanleiding is het vogelgriepvirus dat opdook in Putten en net over de grens in Duitsland. Het weer in een groot deel van het land code geel vanwege kans op gladheid door winterse neerslag. Later vandaag vooral in het noorden buien, in de rest van het land geregeld zon bij 3 tot 6 graden.